Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel zijn het eens geworden over een mogelijke oplossing van de Griekse schuldencrisis. Het is nog niet duidelijk wat hun voorstel is. Frankrijk en Duitsland waren het niet eens over de vraag of banken moeten meebetalen aan een reddingsplan. Het voorstel van Merkel en Sarkozy wordt vanmiddag besproken op een eurotop in Brussel. Italië kan meer doen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. De regering van premier Berlusconi neemt de problemen serieus, maar kan nog meer bezuinigen, schrijft De Jager. Premier Rutte zal daar vanmiddag in Brussel op aandringen. De meeste Nederlanders vinden het niet erg dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die ze goed vinden, blijkt uit een enquête van patiëntenverenigingen. Ruim 80% van ondervraagden wil wel weten op welke gronden een zorgverzekeraar kiest voor een bepaald ziekenhuis. De parlementsverkiezingen in Egypte worden gehouden in etappes. Het land wordt verdeeld in drie regio's die op verschillende dagen naar de stembus gaan. Dat heeft de militaire raad bekendgemaakt die Egypte regeert sinds het vertrek van oud-president Mubarak. Door de verkiezingen te spreiden kunnen rechters alles goed in de gaten houden, stellen de militaire machthebbers. De raad maakte verder bekend dat bij de verkiezingen geen internationale waarnemers worden toegelaten. De finale van de Copa America gaat tussen Uruguay en Paraguay. Paraguay won met penalties van Venezuela. In de reguliere speeltijd en de verlenging bleef het 0-0. Het is de eerste keer sinds 1979 dat Paraguay in de finale staat van het, van het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Uruguay plaatste zich gisteren ten koste van Peru. Het weer wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien met kans op onweer.